uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De werkloosheid is de afgelopen maand hard gestegen. Er kwamen in juni 74.000 werklozen bij, meldt het CBS. Onder jongeren tot 25 jaar stijgt de werkloosheid relatief het hardst. In totaal waren er meer dan 400.000 mensen werkloos. Vorige maand liep de eerste steunregeling van de overheid af. Bedrijven die gebruik hadden gemaakt van die regeling... konden daarna voor het eerst zonder boete personeel ontslaan. Ook is de beroepsbevolking de afgelopen maand groter geworden. Dat komt doordat meer mensen die al zonder werk zaten... actief op zoek gingen naar werk. Coronapatiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis... lijken moeizamer te herstellen dan mensen die wel in het ziekenhuis hebben gelegen. Dat blijkt uit een enquête onder longartsen. Mensen die ziek thuis bleven hebben vaak langer last van onder meer ademhalingsproblemen... vermoeidheid en een verminderd inspanningsvermogen. Mogelijk komt dat doordat bij een mild ziekteverloop minder antistoffen vrijkomen, waardoor het herstel trager kan zijn. Longartsen zijn verrast door het hoge aantal ex-corona-patiënten die met klachten bij hen komen. Populaire Twitter-accounts van een aantal bekende personen en bedrijven zijn gehackt geweest. Het gaat om onder meer de accounts van Elon Musk, Bill Gates, de democratische presidentskandidaat Joe Biden en oud-president Obama. De hackers riepen op geld over te maken in bitcoins. Ook het Twitter-account van PVV-leider Wilders was gehackt. Zijn profielfoto veranderde aan het begin van de nacht in een karikatuur van een zwarte man. Twitter zegt te werken aan een oplossing. In Turkije is een politievliegtuig neergestort. Alle zeven inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het toestel maakte een verkenningsvlucht in het oosten van Turkije... en stortte neer op een berg vlakbij de grens met Iran.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 I done planned for the boat ride. They don't want give me no time. But God know I'm not missing this. Because oh, by I must walk the line until I find an open door off the street onto the There was I, many times a fool.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 maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat. eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?